Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zit vast voor de aanslag in de Londense metro van afgelopen vrijdag. De politie heeft gisteravond in Londen een man van 21 opgepakt. Gisterochtend werd in de havenstad Dover al een jongen van 18 gearresteerd. Volgens de Britse minister van Binnenlandse Zaken wijst de tweede aanhouding erop... dat de dader van de aanslag niet alleen handelde. 30 mensen raakten gewond toen in de metro een emmer met explosieven voor een deel ontplofte. Zuid-Korea en de VS willen de druk op Noord-Korea vergroten met de zwaardere sancties waarvoor onlangs een VN-resolutie is aangenomen. Dat hebben de leiders van beide landen in een telefoongesprek met elkaar afgesproken. Noord-Korea mag flink minder olie importeren en de export van textiel en het inzetten van Noord-Koreaanse werknemers in het buitenland wordt verboden. De sancties moeten ervoor zorgen dat Pyongyang stopt met het testen van raketten. In Luiksgestel is vanmorgen een man van 75 zwaar gewond geraakt toen een auto zijn huis binnenreed. De bewoner lag beneden te slapen en kwam onder de auto terecht. De twee inzittenden van de auto, een man en een vrouw uit Letland, zijn aangehouden. De man had veel te veel gedronken. Of de vrouw ook te veel op had is niet duidelijk. Zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en daar is een bloedtest gedaan. Het is ook niet bekend wie er achter het stuur zat. In een café in Duitsland heeft een man van 62 twee mannen doodgeschoten. Twee vrouwen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De schutter ging er vandoor, maar kon vrij snel worden opgepakt. In zijn huis zijn een wapen en munitie gevonden. Waarom hij het vuur opende op de cafégasten is niet duidelijk. na een vechtpartij in een AZC in Hogeveen heeft de politie vier bewoners aangehouden. De vier mannen zijn tussen de 22 en 29 jaar. Ze kregen ruzie en gingen met elkaar op de vuist. Daarbij gebruikten ze ook steekwapens. De vier zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer op veel plekken nog zon, maar langzaam ook meer bewolking en buien met kans op onweer. Lokaal kan veel regen vallen. Het is een graad of 15.